Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Vanwege de val van het kabinet werkt de Algemene Onderwijsbond niet meer mee aan het ontslaan van personeel in het speciaal onderwijs. De bond vindt dat nog te onduidelijk is of de aangekondigde bezuinigingen van 300 miljoen euro doorgaan. De handtekening van de bond is nodig om mensen via een sociaal plan te kunnen ontslaan. Sinds maandag weigert de AOB handtekeningen te zetten, ook CNV Onderwijs tekent niet langer mee. In Hoorn is de leiding van een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang geschorst wegens misstanden. Kinderen werden volgens de GGD afgekraakt in het bijzijn van anderen. Ook werden ze soms hardhandig beetgepakt. Ook het personeel werd geïntimideerd. De kinderopvang in Hoorn stond al jaren onder verscherpt toezicht van de GGD. Ook kredietbeoordelaar Fitch zegt dat de triple E status van Nederland onder druk kan komen te staan door de kabinetscrisis. Maandag zei een andere kredietbeoordelaar Moody's dat al. Als de kredietstatus van Nederland inderdaad wordt verlaagd, moet Nederland internationaal meer rente betalen. Minister Jager heeft al de hele dag achter de schermen gepraat met Kamerfracties over de bezuinigingen die nodig zijn om aan de Europese regels te voldoen. Burgemeester Van Aartsen van Den Haag noemt de overval op een juwelierzaak, waarbij de eigenaar om het leven kwam een walgelijke daad van lafaards. Hij zegt dat de politie en het OM tot hun vezels zijn geladen om de daders te pakken. De Haagse juwelier werd rond het middaguur tijdens een overval neergeschoten. Politiemensen met psychische problemen kunnen voortaan 24 uur per dag hulp krijgen. Ze kunnen daarvoor terecht bij het 24-7-loket politie, dat telefonisch en via internet bereikbaar is. Het is bedoeld voor politiemensen uit de regio's Groningen, Friesland en Drenthe, voor studenten van de politieacademie en mensen die op missie zijn geweest.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 Yeah, he was gonna change for his newfound flame to keep her satisfied. And I just laughed and said, <laughs> Hey man, well go ahead and try. Cause I gave up smoking women Drinking last night, it was the worst 15 minutes of my life. take it from me Don't believe all that hype Cause I gave up smoking Women And drinking last night And it was the worst 15 minutes of my life That's <laughs> right je alle leuke dingen afzweert, eh, dan kan het een heel saai leven worden.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 I would be okay, but I must have been insane. I won't be saying that no more. Baby, don't go. Baby, don't go. I miss the little chances to do some romancing and make you feel like a million bucks. I've taken you for granted, granted I've been blind, but my eyes are wide opened up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk, fuel price is high and your gas tank is really low. So baby, don't go. Baby, don't go. Don't you want? nog niet blijft, dan eh, denk ik dat ze echt al één voet buiten de deur heeft hoor. Steve Holy heeft het zelf geschreven in 2006, maar het zou toch nog drie jaar duren voordat hij het eindelijk eens een keer op een cd zette. Wij kennen hier in Nederland Ankie van der Ven met haar paar Bonfire. En dan weet ik niet of eh, Greg Morgan er een nummer over geschreven heeft en geplaatst heeft op zijn cd. That's why heeft het wel over het paard hoor. Bonfire. You can see it from the river to the top of White Pine Bridge. Burning like a summer sun. A bunch of rednecks getting half lit. There's mud covered trucks and party rock. Ik heb het al eens eerder verteld, hè. Phil Fazar, hij is weer helemaal terug in de country scene daar in Amerika. Universal, daar heeft hij weer een cd op mogen nemen, want eh, ja, een tijd terug toen had hij eh, wat eh, rare opmerkingen, net als de Dixie Chicks over de Amerikaanse president, werd hem niet in dank afgenomen en hij stond meteen op een zijspoor, maar hij heeft het allemaal weer goed kunnen maken hoor, en weer een nieuwe cd uit kunnen brengen. Bobby With an Eye, Phil Fazar was dat. Nou ja, Summer Night, als je buiten kijkt dan zie je dat het nog niet echt zomer hier in Nederland hoor. Maar om in de stemming te komen dacht ik van, laat ons maar eens een zomerplaatje draaien. Gary Livox, hij heeft het geschreven en hij maakt deel uit van de formatie Rascal Flats. Summer Nights. Come on ladies, it's time to pop that top. I know the perfect spot Well, the sunset better set soon, so better watch your step Don't let them teeny French bikinis make you lose Summer for van Rascal Flats. En Rascal Flats hebben hoge ogen gescoord daar in Amerika. Ze hebben de ene award na de andere in eh, ontvangst mogen nemen. En eigenlijk hebben ze Montgomery Gentry een klein beetje, en luister goed wat ik zeg, een klein beetje van hun plaats afgestoten. Back When I Knew It All, zo heet de cd van Montgomery Gentry. En daarvan Long Line of Losers. Granddaddy was Irish Cherokee Ran moonshine from here to Tennessee. Spent half his life in the Montgomery County jail. Grandma, she got drunk and left. All her kids on her mama's front steps. Nobody's heard from her since she hightailed. I come from a long line of losers. hebben een paar cd's van uh, Sherry Austin. En als je daarna luistert naar die dame, heeft een prachtige stem en heeft eh, een hart voor, uh, voor noem je het, voor ballads. En zij schreef ze dan, of zij schreef ze dan samen met Will Rambo. Maar soms dan kan ze ook echt rocken hoor, deze dame. Put your heart into it. voor sommige mensen zal dit eh, te veel pop zijn en te weinig country. Vandaar maar eens naar een, eh, een zanger die eh, bekend staat om zijn prachtige country stem. En dan heb ik het over niemand minder dan Alan Jackson. Everything I Love, zo heet de cd die hij uitbracht in 1998 alweer. The House with No Curtains. We still wear our rings. We still say I love you We both play the part oh so well But everyone knows It's just a sad show And we're only fooling ourselves Jackson. Ik zei al, het is een man die een echte country stem heeft, zo wordt hij omschreven. En eh, hij is nog steeds actief in eh, het uitbrengen van eh, country cd's hoor. Alhoewel, er zijn ook nog wel een aantal best-of van hem verschenen. En dan denk ik wel eens bij mezelf van, ja, zit je dan in een muzikale dip? Of heb je gewoon geen zin meer om op het podium te staan? Phil verzaar, ik had het daar net al over, hè, nu weer helemaal terug geschreven. Jodie Messina. Boy, you sure look good there standing in the doorway in the sunset light. Maybe I Walking is de titel van een cd die uitkwam in 1998 van Toby Keith. En dit is de titeltrack. Hula. Een formatie die eh, regelmatig eh, andere soort country uitbrengt. De Bellamy Brothers. Natuurlijk geschreven door niemand minder dan eh, David Bellamy. Van de cd Over the Line. Well, I left Okeechobee, I was on a quest. Dropped a Wikiwachi where the mermaid's nest. I seen stop chopping, I turned it left. I hit Apalachicola, I headed west. Crossed two more states and a driving rain. Finally reached Lake Ponte. my old town I found my dream Prettiest town you ever seen Catahoula Best friend ever had I scratch his ear and he brings my beer And comforts me when I'm sad I kid the queen went to New Orleans Spent up all my moolah Well, I don't give a damn, I'm a happy man I got a dog zo kan ik ook eh, reageren. Als we het over mijn hond hebben, mijn Ierse setter, helaas al eh, weer bijna drie jaar geleden overleden. En nee, ik neem geen andere meer, want dat beest, uh, ja, dat kon gewoon niet geëvenaard worden. Hun hadden het over Catahoula en ik heb het dan over Fluke. En u moet, als u mij kent, dan zou u hier eens in huis rond moeten kijken naar mijn verzameling beeldjes van Ierse setters. Ik heb ze van klein tot groot, van spel tot betonnen beeld van een meter hoog zo'n 105 in totaal. Maar ja, dat is helemaal iets anders, hè. We hebben het nu over country music. There is a picture in the pocket of my shirt I always keep you next to me When I'm away from you All I do is hurt I think about you constantly But you're always It's never too late down on my knees and pray I know God's listening to me Sometimes I have to work a little on my faith But I don't have to see him to believe never too late, no matter how long, we're never that far. We are connected at the heart. connected at the heart We are connected at the heart Oh, we are connected at the heart Ja, ik laat nu al heel diep in mijn ziel kijken als ik tegen nu zeg. Zo voel ik het ook nog steeds hoor met Fliek. Connected at the Heart. Ondanks dat ze al drie jaar geleden overleden is. Blink at the Eye, zo heet de cd van Ricochet. Prachtige muziek. Geschreven door Skip Ewing en Donny Case. Maar ja, bijna hoef ik dat niet te zeggen als je de kwaliteit hoort van eh, dit soort liedjes. Frank Liddell heeft het geproduceerd voor Chris Knight. De cd heet gewoon Chris Knight. En hiervan Framed. was hauling logs ten years ago. The news was out on the radio that a shot was fired the night before. And a local man lay dead on the floor, and the dust was flying in the lumber yard. Lights flashing on two black cars. I said, Sheriff, I ain't done nothing wrong. You just knocked me down and put the handcuffs on. from Jim Lauderdale. everywhere I think it's time I had my share Don't really know where we went wrong All I know is this goodbye song Well, I've been sitting here wasting time Hoping you might change your mind Wishing for a love that's dear and all And I'm gonna sing that country music, zoals ik al zei. Ja, toch een beetje country pop mag je het ook rust noemen. En dat heeft deze man ook regelmatig uitgebracht hoor. Trace Atkins. Lonely Won't Leave Me Alone, een nummer geproduceerd door Scott Hendricks en die Trace Atkins zelf, afkomstig van een cd uit 1998. De cd heette toen Big Time. but I can feel like a scar that just won't heal. blue-eyed gypsy You're still with me everywhere to lose you But you track me down Like the moonlight on a dark Eh, alle cd's heeft van één en dezelfde artiest. Van, nou ja, een paar. Onder andere Riba McIntyre. Daar heb ik zo ongeveer alles van buiten de best-of cd's. Want ja, als je alle LP's of cd's al hebt, dan eh, is het onzin om ook nog eens een keer een best-of te kopen. Datzelfde overkomt mij met Trisha Yearwood. The collection of hits. Helemaal een songbook. The collection of hits. Perfect Love. dat ook wel eens als een uh, eh, countryartiest ineens ophoudt met, eh, met platen maken, met cd's maken. Dat hij dan denkt bij jezelf, hmm, nou ja goed, eh, het is zijn tijd. Hij heeft er misschien voldoende van en hij wil gewoon wat meer genieten van zijn eigen leven. Maar soms dan heb ik ook wel eens van, jammer dat zo'n formatie stopt. Dat had ik met de Mavericks. Ze hebben niet zo gek veel cd's uitgebracht in de country scene.